Ek met het NOS-journaal. Rusland ontkent dat gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Estland hebben geschonden. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de MiG-31-straaljagers... zich hielden aan internationale regels voor het gebruik van het luchtruim. Estland meldde gistermiddag dat drie Russische straaljagers... zonder toestemming het luchtruim waren binnengevlogen. De NAVO noemde die schending wederom een voorbeeld van roekeloos Russisch gedrag. De VS heeft opnieuw een schip uit Venezuela aangevallen... waarmee volgens president Trump drugs werd gesmokkeld. Bij de aanval zouden volgens hem drie doden zijn gevallen. Het is de derde keer in een maand tijd dat de Amerikaanse luchtmacht aanvallen uitvoert... op schepen die vanuit Venezuela drugs zouden vervoeren. President Trump zegt dat deze militaire acties nodig zijn... om de drugsmokkel naar de Verenigde Staten tegen te gaan. Aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober doen zes nieuwe partijen mee. De Frieske Nationale Partij, De Linie, Vrij Verbond, Elect, Vrede voor Dieren... en de Partij voor de Rechtsstaat zijn door de kiesraad toegelaten. In totaal doen er 27 partijen mee aan de verkiezingen. één meer dan in 2023. 18 partijen staan in het hele land op het stembiljet. Vijf partijen zijn door de kiesraad uitgesloten... Bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg steunverklaringen hadden of de waarborgsom niet hadden betaald. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi zullen elkaar volgende maand ontmoeten op een economische top in Zuid-Korea. Volgens Trump gaan ze praten over handelsafspraken, de verkoop van TikTok en de oorlog in Oekraïne. Ook zouden de leiders hebben afgesproken elkaar volgend jaar te bezoeken. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar een graad of 15.